Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is vanavond een stille tocht gehouden voor de Albert Heijn-medewerkster... die vorige week werd doodgestoken op haar werk. Bij de tocht waren honderden mensen aanwezig, zo ook deze vrouw. Ze hoopt dat er iets moois uitkomt. Dat ergens, misschien ergens bij iemand een lampje gaat branden. Dat we ook eh, ja, naar de zorg kijken en alle bezuinigingen die ze daar doen. En, uh, en misschien ook wel naar ons justitiële apparaat. Voor het doodsteken van de vrouw is een man opgepakt. In Luxemburg mogen inwoners binnenkort thuis vier wietplanten voor eigen gebruik houden. Ook mogen ze de oogst daarvan oproken. In het openbaar blijft wiet wel verboden. Het Luxemburgse parlement werkte vijf jaar aan een plan om wiet te legaliseren. Dat mislukte en dit is nu de light versie van het plan. Madonna stelt haar tour uit. Die zou 15 juli beginnen. Maar ze heeft een paar dagen op de intensive care gelegen met een bacteriële infectie. Ze zou inmiddels aan de beterende hand zijn, maar is lang niet fit genoeg om op te treden. En vrouwen die hoopten deze zomer topless te kunnen zwemmen in Amsterdamse zwembaden... die moeten nog even wachten. D66 stelde voor om die bikini-stukjes niet langer verplicht te stellen. Maar de gemeente wil hier pas na de zomer over beslissen. Ook al lijken veel partijen het een goed plan te vinden. Vrouwen zelf zijn verdeeld over topless zwemmen, is te horen bij de Telegraaf. Nou, lijkt me heel gelijkwaardig, toch? Mannen mogen ook topless zwemmen. <laughs> Met je boobs in de water, dat snap ik niet. Dat is een beetje seksueel. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat het goed is. Omdat alle de man wil eh, hebben boner. D66 hoopt dat Amsterdam het voorbeeld van Berlijn volgt... waar sinds maart een bovenstukje niet meer verplicht is. Het weer dan nog, het blijft redelijk droog en warm vannacht. Morgen opnieuw een grijze dag, smiddags vanuit het westen buien, dan een graad of 22. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love.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 Zal hele dure dingen, diamanten en die ringen kan je brengen naar Monaco. Om het duo's, stuur centen, nee. Om het duo's, stuur centen, nee. Om het duo's, stuur centen, nee. ken een meid met 10k volgers en ze heb een berg met schuld.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 oh, oh your love, I keep in my heart, keep in my heart, that's all I need. All I need, all I need, all I need, that's all I need. All I need, all I need, all I need, that's all.